Liefantijn met het NOS-journaal. Een van de schutters die vannacht op politieagenten schoten in Dallas was een reservist. Hij zat zes jaar lang in het leger tot 2015. In de eerste helft van 2014 diende hij als soldaat in Afghanistan. De man hield zich vanochtend een paar uur schuil in een parkeergarage... en werd uiteindelijk uitgeschakeld door een robotbom van de politie. Het pensioenstelsel wordt veranderd, dat heeft het kabinet besloten. Het is nodig omdat nu de jongeren moeten meebetalen aan de pensioenkosten van de ouderen. En dat is niet vol te houden, vindt het kabinet. De komende 25 jaar wordt er gewerkt aan een nieuw pensioenstelsel. Daardoor zal de staatsschuld oplopen, omdat de verandering in totaal 100 miljard euro gaat kosten. Het kabinet betaalt daarvan 40 miljard, de werkgevers en werknemers de rest. EasyJet mag piloten uit het buitenland inzetten als de piloten die in Nederland zijn gestationeerd staken. De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers had daarover een kort geding aangespannen tegen EasyJet, maar de rechtbank heeft de luchtvaartmaatschappij gelijk gegeven. De vakbond ziet de inzet van buitenlandse piloten als het breken van stakingen. Toch is de vakbond bij met de uitspraak. De stakingen moesten namelijk eerst 48 uur van tevoren worden aangekondigd. Maar nu mag wat van de rechter nog maar 6 uur zijn. Voor EasyJet is het dan zo goed als onmogelijk om op tijd vervangende piloten te regelen. En de dijken van het schiereiland Marken in Noord-Holland worden versterkt... zodat het eiland de komende 50 jaar veilig is. De eilandraad, die behartigt de belangen van de 1800 bewoners, heeft met minister Schultz afspraken gemaakt over dijkversterkingen. De nieuwe dijken moeten aan bepaalde normen voldoen, maar mogen het beeld van Marken niet aantasten. Naar verwachting kan het werk in 2019 beginnen en zal het een jaar of drie duren. Het weer. Vanavond kan er nog een enkele bui vallen. Het is meest droog. Het wordt ongeveer 13 graden. Morgen schijnt de zon geregeld tussen de wolken door.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 En ik zei... Porque mi vida yo la a vivir así. No te da perdón de Dios. Tú eres mi vida, la fortuna del destino. El destino te desaparado. Lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. Si no te encuentro de verdad.